4 uur. Moutschreurs met het NOS Journaal. Omwonenden van chemiebedrijf Dupont in Dordrecht hebben jarenlang een giftige stof ingeademd. Toch zijn de risico's voor de gezondheid beperkt, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in een rapport dat is gelezen door RTV Rijnmond. De stof werd gebruikt bij het maken van teflon, een anti-aanbaklaag voor pannen. Het RIVM wil extra onderzoek doen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoekt of Turkije een van de plegers van de terreuraanslagen in Brussel heeft uitgezet naar Nederland, zoals de Turkse president Erdogan beweert. Het gaat om Ibrahim el-Bakrawi, die zich opblies op luchthaven Zaventem. Hij werd vorig jaar opgepakt bij de Syrische grens. Hij zou op eigen verzoek naar Nederland zijn uitgezet en daarna zijn overgedragen aan België. Volgens Erdogan zijn Nederland en België gewaarschuwd dat de man een jihadstrijder was. Hulporganisatie Save the Children stopt meteen met alle hulp op Lesbos en andere Griekse eilanden. Het gebeurt uit protest tegen het vastzetten van vluchtelingen in detentiecentra. Artsen zonder grenzen trok zich afgelopen dag om dezelfde reden terug, net als VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. De hulporganisaties zeggen dat het vastzetten van kinderen en hun families een strijd is met internationale verdragen. Bij een ongeluk in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 19 doden gevallen. De slachtoffers zijn mijnwerkers, zeggen Chinese staatsmedia. Het ongeluk gebeurde s'avonds laat op een ondergronds platform. En daar waren op dat moment bijna 130 man aan het werk. De oorzaak van het ongeluk is niet bekendgemaakt. De kolenmijnen in China horen bij de gevaarlijkste in de wereld.